Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgezette president van Niger, Mohamed Bazoum... zegt in een door hem geschreven stuk in de Washington Post dat hij gegijzeld is. Hij doet een oproep aan de Verenigde Staten en de hele internationale gemeenschap... om de grondwettelijke orde te herstellen. Bazoum waarschuwt dat als de staatsgreep slaagt... het verwoestende gevolgen zal hebben voor Niger en de wereld... Ondanks internationale druk weigert de Nigerese koepleider generaal Tiani... de afgezette president Bazoum terug te laten keren. Zo'n 6000 bedrijven zijn in 2021 slachtoffer geworden van afpersing met gijzelsoftware. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ongeveer twee derde van de slachtoffers is ZZP'er. Dat komt mogelijk doordat zij minder middelen hebben om zich te beschermen tegen gijzelprogramma's. ZZP'ers betaalden bijna nooit los geld, meldt het CBS. Bij bedrijven met meerdere medewerkers betaalde 1 op de 10 geld om weer bij gegevens te komen. Maar de meesten kregen die gegevens daarna niet terug. De Amerikaanse oud-president Trump is voorgeleid in de rechtbank van Washington D.C. Hij was daar vanwege de aanklachten die eerder deze week tegen hem werden ingediend. Die gaan over zijn pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te manipuleren en de bestorming van het kapitool. Zoals verwacht bepleit Trump zijn onschuld. Hij meent dat het proces bedoeld is om zijn verkiezingscampagne te dwarsbomen. Trump mag de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak in vrijheid afwachten. De volgende zitting is eind deze maand. Apple heeft een stabiel kwartaal achter de rug. Het techbedrijf verkocht minder telefoons en iPads... maar wel meer accessoires, zoals AirPods. Ook ondersteunende diensten zorgden voor meer inkomsten... zoals reclames en streaming services... Het bedrijf verwacht volgend kwartaal betere resultaten. Onder andere door scholieren die nieuwe technologie kopen voor het schooljaar. Het weer op een enkele bui na overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 12.